Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Buffalo in Groningen zijn afgelopen avond een politieagent en een nog onbekende vrouw op het leven gekomen door geweld. Rond 8 uur kreeg de politie een melding van mishandeling in een huis aan de Herenstraat. Binnen werd het lichaam van de vrouw gevonden. De vermoedelijke dader was gevlucht naar het station van Buffalo. Daar ontstond een schietpartij waarbij een 48-jarige hoofdagent om het leven kwam. De verdachte van 25 raakte gewond. Hij is gearresteerd. Ook een agenten en een omstander raakten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar is niet duidelijk of de verdachte een eigen vuurwapen had of dat hij het dienstwapen van een agent heeft gebruikt. De politie in Groningen heeft met verslagenheid gereageerd op de dood van de agent in Buffalo. Gisteravond heeft de korpsleiding de collega's op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen. Korpschef Dros sprak van een inktzwarte dag. Op een persconferentie vannacht betoonde burgemeester Reewinkel van Groningen zijn medeleven. Hij sprak van een verschrikkelijk bericht. Het politiekorps rouwt, Groningen rouwt, zei Reewinkel. Hij heeft de commissaris van de Koningin van de Berg en minister Opstelten van Justitie op de hoogte gebracht. Er zijn 40 politiemensen op de zaak gezet. Het treinverkeer in de omgeving van Buffalo ligt in verband met het onderzoek tot zeker 10 uur vanochtend stil. In het oosten van Rotterdam is vannacht een flat gedeeltelijk ontruimd nadat een auto de gevel had geramd. De auto was kort daarvoor gestolen in Lekkerkerk. De bestuurder had de eigenaar gevraagd of hij een proefrit mocht maken omdat hij de auto wilde kopen. Toen de eigenaar de zaak niet vertrouwde zette hij de achtervolging in. De dief ramde twee auto's en kwam tegen de gevel van de flat tot stilstand. Een aantal woningen werd ontruimd omdat de auto benzine lekte. De dief ging er lopend vandoor, maar is later gepakt.